Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam is Volgens de politie is daarbij iemand ernstig gewond geraakt. Getuigen zeggen tegen stadszender AT5 dat het slachtoffer in een Italiaans restaurant zat toen hij onder vuur werd genomen. Hij is onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog voortvluchtig. De politie heeft via Burgernet zijn signalement verspreid. Over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid is nog niets bekend. De politie in Utrecht is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere mensen heeft gedwongen om geld voor hem op te nemen. Slachtoffers zeggen dat hij onder bedreiging van een wapen de mensen dwong om te pinnen bij de bank. Getuigen wordt gevraagd om contact op te nemen met de Utrechtse politie. Een van de fietsers die gisteren werden aangereden in Tajikistan heeft gezegd dat ze daarna zijn neergestoken. Dat zegt een Belgische fietser die hen daar zou hebben gesproken, tegen de VRT. Bij het incident in Tajikistan kwamen vier mensen om, onder wie een Nederlandse man. Op Schiphol verloopt de drukste dag van het jaar vrij soepel. Een woordvoerder zegt dat het niet nodig is om eerder van huis te vertrekken om de vlucht te halen. Vandaag verwerkt de luchthaven 233.000 passagiers en dat is ruim 100.000 meer dan op een gemiddelde dag op Schiphol. Veel Russen uiten hun woede over de pensioenplannen van de regering. Die wil dat de leeftijd voor vrouwen om te mogen stoppen met werken van 55 naar 63 gaat... en voor mannen van 60 naar 65. De gemiddelde levensverwachting voor de Russische man is 66 en zo zouden veel mensen tot hun dood moeten werken. Het weer, het is warm met temperaturen tussen de 25 en 31 graden. De zon schijnt nu en dan, maar er is ook kans op een lokale onweersbui.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 I really want to come pick you you. will be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this vibe seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday to New York, I'd love to see LA. Dressed in all your clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes.